Hoewel dit een grote impact heeft op het team... gaat de uitzending van vanavond wel gewoon door, zegt de directeur van RTL. En we hebben gisteren ook meteen besloten dat wij deze uitzending uiteraard gingen maken. Dat heeft Boulevard altijd gedaan. Dat weet Albert als de beste in de meest dramatische situaties. Nu zijn we zelf eh, onderdeel van het nieuws. Dat is eh, heftig om, om dat mee te maken. Maar dan moeten we er ook zijn. Ook Albert Verlinde, die jarenlang met Peter R. de Vries samenwerkte, is verdrietig. Er zijn ook mensen van dit team die gezegd hebben, hij mag er niet alleen liggen. Dat is liefde, dat is respect en dat is familie. En ik weet dat er heel veel mensen altijd zeggen, oh dat is shows, dat is boulevard. Maar we maken vandaag en gisteren is met elkaar mee dat al die grenzen wegslaat. Het is niet bekend hoe het nu met de Vries gaat. Hij ligt in het ziekenhuis. Twee verdachten zijn opgepakt. Een van hen is vorige week ook al aangehouden vanwege een bedreiging. De man van 45 die vanmorgen in Rotterdam een motoragent zou hebben doodgereden en vervolgens doorreed, veroorzaakte eerder al ernstige ongelukken. Dat meldt Rijmond. De man zou zes jaar geleden ook een motoragent hebben aangereden. Die raakte daarbij een arm kwijt. Vorig jaar zou hij een fietser dood hebben gereden. En een wereldrecord voor een groep studenten van de TU Delft. Zij hebben met een beperkte hoeveelheid brandstof een waterstofauto bijna 1200 kilometer laten rijden. Deze student bouwde mee aan de auto. Gewoon super veel blijheid en we zijn ook heel trots. Uh op dat het is gelukt. Het vorige record stond op ongeveer 1000 kilometer en die waterstofauto had ook meer brandstof. Het weer, er kan een bui vallen. In het oosten ook kans op onweer. Morgen lijkt veel op vandaag. Met soms zon, maar ook kans op regen. Het wordt net iets boven de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De vertraging neemt af en vrijwel overal in de regio kun je weer soepel doorrijden.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 Met nu ZFM breekt de week. Oh yeah. Oh yeah. Grasduinen. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. shopping for a suit the other day and walked into the department store. Stepped on the elevator and told the girl, dry goods flow. When I got off, a salesman come up to me. He said, now what can I do for you? I said, well, go in there and show me all the sport clothes, like you supposed to. He said, well, sure, come on in, buddy, dig these fabrics we got laid out on the shelf. He said, Pick yourself out one. Try it on. Stand in the mirror and dig yourself. Ooh, that suits pure bone. Ooh, yeah, that's a suit I'd like to own. Ooh, buddy, that suit is you. Ooh, yeah, I believe it. I see for the businessman, you featuring the natural shoulder that retail, wholesale, and indeed. It's got the custom cuffs and the walking chalk, he said. <laughs> I'm gonna let you have that steal. And for the playboy, you have the latest in tweed with the cutaway flap over twice. It's a box back two button western model, he said. <laughs> nah, ain't that nice? Ooh, them buttons are solid gold. You made a deep soul. that collar's pure Camel hair. Ooh, and you can just sit that right there on that chair. then you get that paper and let me sign on the dotted line. And I'll make sure I get all my payments in right on time. Now wait a minute, brother. Let me go back and do a little checking on you. Then the man he come back, he say, I'm sorry, my man, but your uh Your credit didn't go through. Why what you mean? Ooh, ain't this a shame? my heart's empty. Pure, Pierre, heaven bone. That's a soup will never own. Mm, Lord have I got a good job sweeping up every day. Bescheiden hitje voor uh, de coasters. Shopping for Clothes, zei het nummer. Dat doet me dan weer denken aan, uh, aan die moeder van die twee... Uh, kids die ik thuis heb zitten. Oké, welkom terug. Gewoon eens aan het meegeetje met de eh, de Jack. Ja, daar kees van. Welkom terug dus. twee uur eh, programma Gasduinen tot 8 uur. En daarna live ehm, Pim Groof met het programma Fan FM. En ditmaal gaat het over The Outsiders. Zo direct dus nog de mini-concertagenda. En de nieuwe hitsingle van Diana Bos. Maar eerst Earth, Wind and Fire. Eh, speelt vibrafoon eh, en maakt een hele hoop eh, disco-hits. En dit was er eentje van Running Away. Oké, zoals gezegd, de nieuwe single van Diana Ross. Ze zou twee jaar geleden naar het Noordse Jazz komen, maar dat ging niet door. We weten allemaal waarom. en de kans dat we haar nu nog te zien krijgen is nou, toch redelijk klein te noemen. Ze is inmiddels 77 en ze brengt dan ook nog eens een een, single uit. dat lijkt op haar afscheidsbrief. Eh, nummer 1, Thank You. Vandaar dus ook, eh, het zal wel voor haar eh, grote schare fans zijn dat ze dit nummer uitbrengt. En nou, laat het maar gewoon eens draaien. thank You dus. Diana de nieuwe hit single sinds een weekje uit. You're the reason my heart keeps learning hopen dat ik er hartstikke naast zit. En uh, dat het gewoon over een oude liefde gaat of iets dergelijks. En niets eh, dat het zeker geen afscheidsbrief is.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 En daarvoor eh, Pelota van Krongenbin. Dat is een apart eh, bandje, want je komt ze steeds vaker tegen. Ze spelen met heel veel andere mensen samen. Ze worden ook heel vaak gevraagd om samen mee op te treden. En hun stijl is nogal lastig te omschrijven. Het wordt omschreven als Thaise funk. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar dus is dus ook voor mij nieuw. En eh, waarschijnlijk is dat ook de reden waarom iedereen met ze samen wil spelen. Alleen ze wijgen zelf weigeren ze om eh, in een bepaald hokje gestopt te worden. Getuige het feit ook dat zijn album werd uitgebracht... met invloeden onder andere uit de Spaanse muziek... en muziek uit het Midden-Oosten. Breed georiënteerd dus. Ze hebben inmiddels een grote schare fans... juist omdat ze waarschijnlijk eh, niet in het hokje zijn te stoppen. Stonden in het voorprogramma van Leon Bridges... en namen trouwens ook het nummer met hem op... en stonden verder op, of stonden verder op de Down the Rabbit Hole en Rock Werchter. Dat brengt ons dan ook meteen bij de mini-concertagenda. Iedere iedere week eh, geef ik je tips waar je eventueel heen kan. Eh, en ik kom net eh, een... Nou, deze is wel heel gloedheet, zoals het heet. Van de, van de naald, zeg maar. de Paradiso, Jason Mraz, heeft net bevestigd. En die komt 13 september met als speciale gast eh, Gregory Page. Daarnaast in de Paradiso de 14e, een dag 14 eh, september. Sun Little, ik heb hem gedraaid in het eerste uur. Rhythm and Blues uit eh, Philadelphia. Daarna uit Nederland 16 september Stephen Morrison. 17 oktober Cory Wong de funk gitaar virtuoos in de Paradiso. En 7 november José González. En de dag daarna Marcus Miller, je kent hem wel, de legendarische bassist. 22 november José James, de soul and jazz vocalist. En dan uit Nederland 20 oktober Benny Sings. Gaan we naar Haarlem. Of nee, die is de Melkweg nog. Joe Satriani de gitaarvirtuoos en eh, nou, 15 Grammy-nominaties op zak... komt met zijn Shape Shifting Tour naar de Melkweg 15 april volgend jaar. En 17 maart nog de originele liveband van Amy Winehouse. Natuurlijk zonder Amy, met de Forever Amy Tour. Dan de patronaat, 27 november, de Amerikaanse jazzzangeres... en ooit ontdekt als straatmuzikant in Parijs. Nu inmiddels wereldberoemd, Madeleine Perrault. En 4 ehm, eh, december, de Helmond-organist... inmiddels de grote baas van de begeleidingsband van Matthijs van Nieuwkerk. Iedere zaterdagavond Althans, het is nu afgelopen, maar dat was een tijdje in de gang. Sven Hemmond uit Nederland en uh, eh, plays Philonius Monk. Daarnaast 9 maart van de BBC. Jules Holland komt met zijn band. En net bevestigd ook 28 augustus. Bruut en Anton Goudsmit, de gitarist. Ze doken in een grootouders platenkasten op eh, zoek naar surfmuziek uit de jaren 60. Hits onder andere van Dick Dale, The Beach Boys, Laika en The Cosmonauts... en Benny Joy stevig onder handen genomen. Dus door Bruut en Anton Goudsmit. Daarna nog Ziggo in Amsterdam. Cartman 9 oktober. En Simply Red 15 november. En Gregory Porter 20 april volgend jaar. José James, zoals gezegd, 22 november in de Paradiso. En laat dit alvast een voorproefje zijn. Baby, you got the magic when you moving your body right across the floor. Something about you, baby. Don't stop the music. Baby, keep on dancing till the break of dawn. Dance the night away and hold me close. Baby, don't let go. DJ, play my song till the early morning. Nothing you won't do for love. What did I ever do to have this woman in my life? Feels so good to know. Feels so good to feel. Feels so good to touch you. Show you I'm for All my life I waited for your love. Baby, you got the rhythm when you step your body right across the floor. Just something about you, baby. Don't stop the grooving. Baby, keep on dancing till the break of dawn dance the night away and hold me close. Baby, don't let go. DJ, play my song till the early morning. Nothing you won't do for love. What did I ever do to have this woman in my life? Feels so good to know. Feels so good to feel. Feels so good to touch you. Show you to know. Feels so good to feel so good. feel so good to feel so good. Feels so i All my life I waited for your love. All my life I waited for your love, baby, baby, yeah, yeah. Feels so good to feel so good. Feels so 7 juli op ZFM Radio weer een aflevering van Fan FM. S'avonds van 8 uur tot 10 uur gaat Leon van Es ons alles vertellen over The Outsiders. come to me What did I do wrong? say travel. I'd go anywhere that my wings would allow. Now I'm gonna Gypsy hoorde met uh, Golden Ring. Ik ga eruit. Het programma Grasduinen is weer eh, aan zijn eind gekomen. En eh, ik ben over twee weken terug. ik ga even op vakantie. Ik wens je zo ik heel veel plezier met PenFM. met daarin Pim Groof. En die interviewt Leo van Es over zijn favoriete band The Outsiders. Ik ga eruit met James Brown. En Tying Up, de grote hit van Archie Bell.